Volgens het oogziekenhuis Rotterdam is er inmiddels één oog verwijderd en zijn er acht ogen blind geworden. Meer dan de helft van de slachtoffers stak het vuurwerk niet zelf af. De Nederlandse oogartsen pleit al vijf jaar voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. In de regio Den Haag zijn rond oud en nieuw zeker 69 auto's in vlammen opgegaan. Dat bericht Omroep West. En dat zijn er ruim twee keer zoveel als vorig jaar. In Gouda en Schiedam voerden de ME charges uit omdat de brandweer werd belaagd door raddraaiers. Net als vorig jaar zijn er bij het meldpunt vuurwerkoverlast 75.000 klachten binnengekomen. En volgens initiatiefnemer Arno Bonte is de Tweede Kamer nu aan zet om de vuurwerkregels aan te scherpen. Klachten over vuurwerk kunnen nog tot en met 4 januari worden gemeld. Een sms'je sturen tijdens de jaarwisseling is helemaal uit. De beste wensen doe je tegenwoordig met een appje. Bij KPN werden afgelopen nacht 8,5 miljoen sms'jes verstuurd. Vorig jaar waren dat er nog bijna 13 miljoen. Het mobiel dataverkeer, bijvoorbeeld voor het gebruik van WhatsApp, steeg juist fors met 23 procent. T-Mobile zag het gebruik zelfs met 42 procent stijgen. Russische president Poetin heeft onverwacht een bezoek gebracht aan Volgograd. Die stad werd zondag en maandag getroffen door terreuraanslagen... waarbij in totaal 34 mensen omkwamen. Poetin zei bij aankomst in Volgograd dat hij met de plaatselijke autoriteiten wil overleggen over de bestrijding van terreur. In zijn nieuwjaarstoespraak zei Poetin dat het gevecht tegen terrorisme doorgaat tot de vernietiging compleet is. Het weer, het is droog en zonnig en ongeveer 8 graden. Geleidelijk meer bewolking vanuit het zuidwesten en dan gaat het regenen. Aan zee waait het dan hard.